Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is aangekomen in de Russische stad Komsomolsk. Hij zal daar een fabriek bezoeken waar straaljagers worden gemaakt. Woensdag bezocht Kim al een Russische raketbasis... en hij gaat ook nog naar de Russische marinevloot in Vladivostok. Zuid-Korea waarschuwt dat het bezoek ertoe kan leiden dat Noord-Korea allerlei wapentechnologie van Rusland krijgt... in ruil voor munitie die Rusland kan gebruiken in Oekraïne. Kim Jong-un heeft president Poetin uitgenodigd voor een tegenbezoek aan Noord-Korea. Het Kremlin zegt dat Poetin de uitnodiging heeft aanvaard... en dat minister Lavrov van Buitenlandse Zaken volgende maand al naar Pyongyang gaat. Een speciaal aanklager in de VS heeft een aanklacht ingediend tegen Hunter Biden, de zoon van de president. Het gaat om drie strafbare feiten die verband houden met de aankoop van een vuurwapen in 2018. Biden junior zou toen hebben gelogen over zijn drugsgebruik. Waarschijnlijk wordt de zoon van de president ook nog aangeklaagd voor belastingontduiking. Die zaak kan ook Biden senior raken, omdat hij zich met de zakelijke activiteiten van zijn zoon zou hebben bemoeid. Nederland wil DNA-testen geven aan Oekraïne. Daarmee moeten Oekraïense kinderen die door Rusland zijn ontvoerd... sneller worden geïdentificeerd bij hun terugkeer. Dat heeft minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens de autoriteiten in Oekraïne zijn duizenden kinderen naar Rusland gedeporteerd. Anderen keerden na zogenaamde zomerkampen in Rusland niet terug. Ruim 350 Oekraïense kinderen zouden inmiddels wel terug zijn. Tegen president Poetin van Rusland is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd... vanwege het deporteren van kinderen. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 7 en 11 graden.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 I wanna see you every day. Cause I want you and no one else will do. inside just tells me you are the one. Oh yeah. Something inside me just says you're guaranteed fine. Oh yeah. Oh, you just say the word and we're happening. You make me sing and dance and do anything. You are the greatest show on land, and on your face is. got me falling for you head over heels. I've seen the devil down sunset in every place, in every face.